Dit is Renate Evers met het NOS. OVA-garantie op tweedehands auto's bestaat binnenkort niet meer, schrijft het FD. Toezichthouder DNB ziet de garantie als een verzekering... en voor aanbieders daarvan gelden strenge regels. Brancheorganisatie BOVAG en de 6000 aangesloten garagehouders voldoen daar niet aan. Automobilisten die de afgelopen maanden een occasion hebben gekocht met BOVAG-garantie hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken. De garantie blijft bestaan tot er een alternatief is. De Europese Commissie wil in de komende twee jaar 50.000 vluchtelingen legaal naar Europa laten komen. Het plan is bedoeld als een veilige weg voor migranten die naar Europa willen komen. En de Commissie hoopt dat daardoor minder mensen kiezen voor de onveilige weg over de Middellandse Zee. De EU liet de afgelopen jaren al ruim 20.000 mensen vanuit Turkije en het Midden-Oosten naar Europa komen. En daar komen de komende jaren dus tienduizenden bij, dit keer ook uit Noord-Afrika. Medicijnen moeten een stuk gebruiksvriendelijker worden. Vooral ouderen hebben moeite met een pil uit een strip drukken, een tablet doormidden breken of een verbakking openen. Dat zegt Kim Notenboom van de Universiteit Utrecht, die vandaag op dit onderwerp promoveert. Bijna alle ouderen uit haar onderzoek hadden minstens één probleem met het innemen van hun medicatie. En dat kan gevolgen hebben voor hun gezondheid. Twitter gaat een proef doen waarbij een bericht langer mag zijn dan 140 tekens. Volgens het bedrijf zijn er talen waarin het moeilijk is om in zo'n beperkt aantal tekens een boodschap over te brengen. Bij wijze van proef mag een bericht twee keer zo lang worden. Een kleine groep gaat dit nu testen en mogelijk wordt het daarna voor iedereen beschikbaar. Het weer in de loop van de dag breekt de zon op veel plaatsen door.